Maar de neerslag is tot nu toe uitgebleven in het hele land. Wel wordt voor later vanavond nog regen voorspeld, eerst in Limburg en later over het hele land. En daardoor kan het vannacht en morgen vroeg glad zijn, vooral op binnenwegen. Minister van Middelkoop heeft vandaag een rondreis gemaakt langs militairen die tijdens de kerst in Nederland moeten werken. Vanochtend was die op vliegbasis Leeuwarden, waar twee squadrons van de luchtmacht doorlopend paraat staan. En daarna ging hij naar nieuw waar een eenheid het Nederlandse luchtruim in de gaten houdt. Vanmiddag bezocht Van Middelkoop het landelijk operationeel coördinatiecentrum in Driebergen en ging die ook langs bij gewonde militairen in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Op Schiphol was er vervolgens een kerstdiner met medewerkers van de marechaussee, waarna de rondreis werd afgesloten bij de militairen in het Defensie Operatiecentrum op het ministerie in Den Haag. President Medvedev heeft een ingrijpende hervorming aangekondigd van de Russische politie en het gevangeniswezen. Hij zegt dat er in die sector tientallen jaren nauwelijks iets is veranderd en dat het nu hoog tijd is om er de bezem door te halen. Deze maand ontsloeg Medvedev al twintig gevangenisdirecteuren. Aanleiding voor de hervorming is onder meer de dood van een advocaat die al een jaar in voorarrest zat. Verzoeken om medische behandeling werden genegeerd. De Russische politietop was de afgelopen maanden verwikkeld in corruptieschandalen.